Daarna zou hij het huis in brand hebben gestoken en er vandoor zijn gegaan. Na een klopjacht zou de man vannacht in Duitsland zijn gearresteerd. De politie wil dat nog niet bevestigen. Minister Hoekstra is in Oekraïne. Hij ontmoet daar president Zelensky en gaat langs bij de Nederlandse ambassade in Kiev. Doel van het bezoek is vooral om de Oekraïners een hart onder de riem te steken. Overmorgen gaat premier Rutte ook in gesprek met het Oekraïense parlement. Dat doet hij via een videoverbinding. Er zijn nieuwe inflatiecijfers bekendgemaakt. En daar word je weer niet echt vrolijk van, vertelt economiecollega Nick Wouters. Hij doet even een rondje boodschappen met je. Meestal kom je eerst bij de groenten terecht. 12,6% duurder. Vlees 10,5%. Pak je nog een pak koffie, nou dan ben je 14% meer kwijt. Melk, kaas en eieren 10%. En een krat bier is 13% duurder dan een jaar geleden. Volgens geldadviseurs van de Nibud hebben steeds meer mensen moeite om rond te komen. Er is een superduur schilderij verkocht. Het is een kunstwerk van kunstenaar Andy Warhol, waar actrice Marilyn Monroe op staat. En er werd geen lullig bedrag voor afgetikt. Here is then, the gentleman's bid, ladies and gentlemen, at 170 million for the Warhol is selling here to you, sir, at 170 million dollars. Ja, is omgerekend 184 miljoen euro wat het opleverde. Wie het kunstwerk heeft gekocht, dat weten we niet. Het weer, veel wolken vandaag. Landinwaarts wat zon en in het noorden wat regen bij 20 tot 27 graden. Morgen eerst veel zon, later weer meer wolken en een paar graden koeler dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Files staan er nog op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen knooppunt de Hoek en de Nieuwe Meer. 9 kilometer met een kwartier vertraging. En ook een kwartier vertraging heeft verkeer op de A6 richting Muiden bij Almere Poort.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 Ja, leuk toch? Ja. Kijken we nog een paar Het was even zoeken in de kelder in de archieven, maar we hebben er een paar gevonden. Jawel. dan gaan we verder op donderdag. gaan eh, uh, in ieder geval eh, beginnen met uh, eh, Lee Towers vandaag. While she lay sleeping Stay out late at night and play my songs And sometimes all the nights can be so long And it's good when I finally make it home All alone While she lays dreaming I try to again and rest without a lie Quietly she says, I was your knight. And I come to her and I say, it was alright. And I hold it tight. And she believes in me. I'll never know just what she sees. my girl I could change the world With my little thoughts. I had was wrong But she is faith in me And so I go on trying faithfully And who knows maybe on some special night If my song is right away while she lays waiting. I stumble to the kitchen for a bite. Then I see my old guitar in the night, just waiting for me like a secret friend. And there's no end while she lays crying fumble with a melody or two And I'm torn between the things that I should do Then she says to wake her up when I am through God, her love is true was my girl, I could change the world with my little She Believes Me. Eh, origineel te plaatse gezet door eh, Kenny Rogers. En eh, ook in het Nederlands vertaald toen door... Lee is natuurlijk, hè. zij gelooft in mij. Maar dit was onze eigen Rotterdamse lang alleen Lee Towers. ja, zoals eens gezegd, uh, gezellig. We gaan weer twee uur proberen leuke muziek voor u te draaien. En wat, ehm, een beetje leuk weerbericht te brengen. Dat heeft Luus weer op zich genomen voor vandaag. Maar dat horen we verderop in de uitzending. En eh, ja, misschien wat wetenswaardigheden. Ja, we hebben wel wat gevonden. We hadden wat gevonden. En ja, eh, ja nogmaals, eh, ja, Luus die, die appte mij, ja, dan kunnen we wat leuke muziek draaien uit de Eurovisie Songfestival periodes. Eh, want dat is natuurlijk deze week eh, het Songfestival met onze eigen Stien. Stien, Stien. Stien. Stien, Stien. Ben je gezien? Ja, zo ongeveer. Eh, ja, dan gaan we dat doen. Dus we hebben wat leuke oude fragmentjes of oude nummers bij elkaar gezocht... Die, binnen het Songfestival. En weet jij hoe lang geleden ABBA meedeed, Roes? Oh, dat is echt heel lang geleden. Ik heb het geweten. Het was als ik hier een lijstje kijk, 1974. Is dat zo lang? Oh, ik dacht Ik heb hier staan eh, Waterloo 1974. Ja, ja, ja. dat, moet hem zijn, dan toch? And we move now across okay. into Sweden, the largest of the Scandinavian countries. And although we're looking at streets, it's a country full of mountains, lakes and forests. And of course it's full of blonde Vikings. And uh, this is one of the reasons why it's good for pictures. These are the ABBA group, born Frida, Anna, who's just beside her with the long blonde hair, and Benny. Uh, if you can work that out, that's why they're called ABBA, because in fact it's Benny born Annie Fried and Anna. They made their first record in 1972, and uh, if all the judges were men, which they're not, I'm sure <laughs> this group would get a lot of votes. You'll see why in a minute. The song is called Oh, and it's Napoleon. Napoleon, no wonder the song is called Waterloo. This is Sven Olaf Waldorf, who's really entered into the spirit of it all, dressed as Napoleon, waiting for Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one. Dat was een hele grote sprong terug in de tijd eh, naar het Songfestival 1970. terug. Ja, dat is echt heel lang geleden. Ja, kijk wat het gebracht heeft. Hè. Een van de weinige eh, kandidaten die gewoon de wel gewonnen hebben. Die zo groot geworden zijn. Eh, ja, en heel veel muziek gemaakt hebben. Ze zijn onlangs weer bij. ze Gaan weer, te optreden geven. Ja, ik zag het pas geleden ergens. ja, maar dat gaat dan eh, met... ze gaan niet meer echt optreden. nee, met techniek. Met techniek. Maar ze hebben toch wel gedaan. Min. Waarvan ja, ook een aantal... Uh, Agneta die een, een solo carrière begonnen is. En die heeft onlangs nog een cd uitgebracht. Dat weet ik in ieder geval. Maar dit was in ieder geval ABBA. En we gaan even door met Jimmy Cliff. right. And listen to this. Jam it. crushing it up tonight. Oh, reggae night, we come together. geluid wat ons even terugbrengt in de eh, Jamaicaanse sfeer. Jimmy Cliff en uh, Knight was dat. En uh, volgende, dat is Lenny Koer. Die heeft namelijk een nieuwe cd uitgebracht. Ik ben met lege handen gekomen. Geen houvast, geen richting, geen spuit. Geen grote gedachten of droom En dan hoor ik het leven plots zingen. Dat ik met lege handen zal gaan. Met lege handen zal gaan. Dan zie ik ineens hoe star en krampachtig ik tracht om de mensen te spullen verslagen, onmachtig, voelt dat het me steeds weer ontglipt en ontglijdt. Ik weet wat er langskomt, ik mag er naar kijken van verf. En soms wonderbaarlijk dichtbij, het zal mijn bestaan en mijn leven verrijken. Maar niets van dit alles is waarlijk van mij. leven en verder niets kreeg. Dat maakt je zo grenzeloos vrij. Niets van dit alles is waarlijk van mij. Het is wat ik steeds heb geweten. De simpele kracht van het zijn Mocht ik het soms toch vergeten, dan herhaal ik het als een refrein. Dan herhaal ik het als een refrein. Ik ben met lege handen gekomen. Geen houvast, geen richting, geen spijt. Geen grote gedachten of Eh, negen. 1969 won zij ook het uh, Festival met uh, eh, de troubadour. En eh, deze dame met haar gitaar maakt nog steeds mooie muziek. Want het blijkt nu weer dat deze cd is onlangs Ja, hoe lang is het geleden dat ze cd heeft uitgebracht? Deze is, Van? de laatste. Ja, dat moet ik even nakijken. Hij is onlangs uitgebracht in ieder geval. Mooie cd. Nee, van een tijd de, geleden eigenlijk. Sinds de laatste tijd zie je er ook weer steeds meer in ja, programma's. Ja, wel steeds meer in beeld. En ze houdt het, het herkenbare stemgeluid in ieder geval. Dat vind ik wel mooi van haar altijd. Het lekker rustig muziek. Eh, de gitaar erbij. Ja, ja, Lenny Cool. Misschien dat we verderop, eh, als we het even terug kunnen vinden... de troubadour ook nog even gaan draaien. Want dat is natuurlijk het begin van het Songfestival. Ja. We gaan nu even verder met eh, Mel en Kim. Ja, eh, terwijl dus even in de kelder eh, gedoken is om de troubadour op te zoeken. Want eh, we willen toch wel even draaien. Lenny Koer uit 69 gaan wij even tussen verder met Brian Adams. Ja, onze Canadese rocker eh, Brian Adams. En eh, waarvan ik altijd wil zeggen, wat een kei voor een nummer is dit toch, Rus? Hè? Nou, geweldig, geweldig. Jij hebt die Koer terug kunnen vinden? Ik heb Lenny Koer terug kunnen vinden. En dat, en dat ga ik je vertellen. Eh, wanneer was het? 69. Het was in 69. Nam ze deel aan het Nationaal Songfestival... En dat werd toen de tijd gehouden, in 26 februari. En ehm, zij mocht met het lied De Troubadour Nederland vertegenwoordigen op eh, het 14e Eurovisie Songfestival. Maar ze moest die eerste plaats delen met nog drie landen. Niet één, nee, drie. ja. En het waren Frankrijk, Spanje en Engeland. Ja. Maar ik heb hem gevonden en eh, ik denk dat we het nummer, eh, het 50 jaar later... Na haar songfestivalzegen in Madrid zong ze het eh, winnende lied De Troubadour voor 12.000 man in de Ziggo Dome tijdens het grote songfestivalfeest. Nou, wat me Geweldig. En het dak ging eraf. 50 jaar geleden won ze samen met drie andere landen. En ze heeft een hele mooie overeenkomst, vind ik dan, met Duncan Lawrence. Want ze schreef haar liedje zelf. En ze schreef het niet speciaal voor het Songfestival. En het kwam recht uit het hart. Music first dus. Laten we eerst even kijken naar de beelden van toen. Señoras y señores, cuatro países clasificados en primer lugar. España con 18 puntos, Reino Unido 18 puntos, Holanda 18 puntos y Francia. de Nicur, que es además la autora de la música de la canción de Troubadour. stad zo vol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, de troubadour. Voor ridders in de hoge zaal. Zo hij stoere, sterke taal. Een lang en bloederig verhaal, de troubadour. Maar ook het werk voor zo in een klooster stil zijn lied. Van een mirakel dat geschiet. Ook als geen mens het wonder ziet. Het troubadour. Van vrouwen in fluweel of grijs. Zong hij de harten van de wijs. Zijn liefdeslied ging mee op reis. Het troubadour. Hij zong voor boeren wat modder tot besluit. Maar wie getroost werd door zijn lied, vergeet hem niet. Want hij zat zo woordenvol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, de troubadour. Troubadour, de Troubadour van heel lang geleden. En we gaan gewoon lekker door in het uh, van de Songfestivals. En doen we met uh, Duncan still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it gewonnen. Lekker nummer. Uh, we, zoals gebruikelijk natuurlijk hebben we ook wat tips voor u. En eh, niet alleen muziek, maar ook nog tips en uh, andere wetenswaardigheden. Onder andere de eerste tip is de Open NK Kitewave in, op 21 en 22 mei. Ehm, dus even kijken. De beste wavekiters van Nederland die gaan de strijd met elkaar aan in de Nederlandse golven. Fingers crossed voor de ideale condities op een van de afroepweekenden. Indien de golven en de windvoorspellingen goed genoeg zijn voor radicale kiteactie op het water wordt er een go gegeven. De riders, de crew en de organisatie staan alle weekenden standby en wachten op de ideale dag. De winnaars van het eh, Open NK eh, worden gekroond met de officiële Nederlandse titel. En eh, alle actuele updates omtrent dit programma, de windinfo, go en no-go van het NK... vind je op de Instagram pagina van Open NK Kite Wave. Dat eh, hoop ik dat het eh, lekker gaat waaien. En wanneer begint het dan? Dat is, uh, gezegd, dat is 21 mei. 21 en 22 mei. Ja, 21 mei om 9 uur en het eindigt op, op 22, mei, om 8 uur s'avonds. Oké, nou dat was dat. Dus het was weer gezellig druk op het krant. Ja. Heel ne me vois pas, you know I love you. Je suis l'ami, le bon copain, celui qui comprend tout, you know I love you. Mais souvent j'ai serré les poings, aujourd'hui je l'avoue. Shake was dit. Eh, you know I love you. En uh, eh, Lucie heeft een eh, mededeling. Ja, de, alles mag tegenwoordig weer. De corona is echt uit de lucht. Dus het Vogelhospitaal in Haarlem... vangt vogels uit de hele regio op. Dus ook uit Zandvoort en Benveld. En de collecte, jaarlijkse collecte staat voor de deur... maar er is tot dat, dit moment nog geen enkele collectant in het gebied actief. Het is alweer uh, drie jaar geleden dat het Vogelhospitaal een collecte kon houden in Zandvoort en Bentveld. En vanwege de coronamaatregelen lag dit natuurlijk plat. Maar gelukkig mag het nu weer, al dus de voorzitter Nancy Bromet. De collecte is van 8 eh, eh, mei tot 14 mei. En het is gewoon ouderwets schudden met de bus of met gebruik van een QR-code. Geen abonnementen verkopen, maar wie een, en wie een paar uurtjes de tijd heeft, is van harte welkom. Okay. Het collecteren kan plaatsvinden in eigen woonstraat, buurt of desgewenst op de markt of in een winkelstraat. En Nancy hoopt dan ook van harte dat zich snel vrijwilligers aanmelden... die bereid zijn om van 8 tot en met 14 mei een rondje willen maken met de collectebus. Meer informatie of aanmelden, dat kan via www.vogelhospitaal.nl slash help mee slash word vrijwilliger slash collectante. Nou, Punt. het eh, blijkt nog steeds dat er eh, steeds minder eh, mensen zijn... die bereid zijn die je collectebus in de hand te nemen. Ja, er is wel wat voor te zeggen. Maar als het met een QR-code kan, zou dat... moet het veilig zijn. Dat dacht ik ook, ja. Collectebus op zich, ja, het kan eigenlijk niet meer. Het is niet meer van deze tijd, maar met de QR-code en dan... ja, daarna is, is perfect. We gaan naar Anouk. for some years. And all the injuries she's covered up with makeup. Covered up her bruises on her face with hidden tears. And now she's going for the kill. Mm-hmm. So she filed for divorce of marriage, and we all knew it was rumored to be a mess. It was a dumpster fire. Now she's going for the kill. when you Haagse Anouk Going for the Kill was het nummer. Lekker rustig nummer. Mooi nummer. Hè? Ja, een beetje rustig voor haar doen, toch? Ja, eigenlijk wel. Hoort er ook wel eens bij. Eh, ja, ja, zo meteen doe ik eh, heel verder op in het programma weer bericht doen. En ik weet dat het eh, lekker eruit gaat zien. Lekkere temperaturen. En dan moeten we ook maar een lekker zomersnummer bedraaien, denk ik.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 Baila, baila, baila, baila. sempre cantando. cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala motores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de cuando se inmala su vela, cuando se inmala motores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta ronda esta guitarra, que yo siempre cantaré. Santa Catarina. nou, dan krijg je toch zin in een eh, lekkere cocktail, als hoort. Hè? Dat toch? Zo is dat. Moet je horen, dus ik zie hier een leuk uh, agendapunt van het pluspunt hier bij onze Zandvoort. En dat, uh, had jij gehoord van de grote glimlachroute? Ja, had jij dat vorige keer al niet iets over? Nee, volgens mij, ik zie het nu staan. Het is van vrijdag 20 mei is dat. is een route langs vijf ontmoetingslocaties hier in Zandvoort met om vier uur een groot feest op het plein bij de Blauwe Tram. Tussen 1 en 4 uur kun je snuffelen, kijken en eh, meedoen bij de Zandstroom, de bibliotheek, het Juttershart, de Ruilwinkel en de Blauwe Tram. En dat natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje. Wat klinkt okay, dat allemaal gezellig, zeg. Dat klinkt zeker eh, Ja, om eh, vier uur is het slotfeest op het plein... met een hapje, drankje en muziek. En het feest wordt geopend door onze eigen burgemeester, David Molenburg. We kijken er naar uit om je te mogen verwelkomen. En haal je stempelkaart op bij een van de locaties en doe mee. En eh, als je kijkt bij de blauwe tram op de site, dan eh, krijg je daar alle informatie. Ik vind het wel erg eh, leuk initiatief dit. Ja, ja. Als de weer nou ook nog een beetje mee zit, ja toch? Mm, volgens mij zijn, ik, zijn de vooruitzichten goed van het weer. Ja, dat dacht ik ook. Nou, we, gaan, we kennen wel een nummer draaien voor de klok. broken record You are my missing piece Even though sometimes I treat you like you're my enemy I got this stupid habit of pushing you away I say that I want you to leave But I want you to stay I'm sorry I'm crazy Just hear me out don't freak out if I'm not okay you things. Don't freak out if I leave you. Don't freak out cause I need you. Don't freak out if I tell you secrets about my past and all my demons. It might be crazy, but if I gave you my heart now. we gon' end up back where we started Gotta get away from your love cause it's toxic Didn't have to do it but I'm already off it Playing with the love, well you better keep caution. I'ma pour another drink, rolling on my dreams let go, it was make believe. I can't hold it in, not another minute. always seem to act up when I get drunk. I'm sorry. I'm sorry. I'm crazy. I'm crazy. Just hear me out. Don't freak out if I'm not okay all my demons. It might be crazy, but if I gave you my heart now, Tell me all the words that'll make you stay. Tell me what to do just to make it right. How many times do I have to say I'm fine, I'm fine? Tell me all the words that'll make you stay. Tell me what to do just to make it right. How many times do I have to say I'm fine, I'm fine? I'm sorry. I'm sorry. crazy. I'm crazy. Just hear me out. Just hear me. Don't freak out if I'm not okay. Don't freak out if I tell you things. Don't freak out if I leave you. Don't freak out cause I need you. Don't freak out if I tell you secrets about my past and all my demons. It might be crazy, but if I gave you my heart now, don't freak out. Ja, je houdt niet voor mogelijk, want het eerste uur zitten we bijna op, dus weet je dat. Dat eerste uur is weer bijna om. Echt waar? Ja, gaat zo hard allemaal. Jeetje. Gezellig is, ja toch. Nou, we hebben natuurlijk een aantal puntjes, maar zullen we die in het uur gaan doen? Want ik denk niet dat we daar nog tijd genoeg voor hebben om het eh, voor de klok te doen. Nee, nee, dat dus gaan we gaan even een, eh, één nummer nog draaien tot de klok. En aan de andere kant, eh, om één uur gaan we weer alles de lucht inslingeren vanaf onze studio hier aan de Tolweg.